De nieuwe Amsterdamse burgemeester van der Laan is tevreden. Er waren geen arrestaties en dankzij strenge veiligheidsmaatregelen was er ook geen schade aan woonboten. Het boerkaverbod in Frankrijk is een stap dichterbij. Het parlement heeft met 335 tegen 1 voor het verbod gestemd. Enkele partijen boycotten de stemming. Vrouwen die in het openbaar een boerka of een niqab dragen riskeren een boete van 150 euro. Verwacht wordt dat ook de Senaat het plan goedkeurt. Of het Constitutionele Hof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens akkoord gaan met het boerkaverbod is onzeker. In de Efteling zijn twee jongens van 14 en 15 opgepakt omdat ze drie meisjes zouden hebben betast. Beveiligingsmedewerkers pakten op aanwijzing van de meisjes van 14, 13 en 12 drie jongens op. Eén bleek er niets mee te maken te hebben, de andere twee zijn vastgezet. De jongens kwamen uit Helmond, de meisjes uit Echt. Ze waren op schoolreisje naar de Efteling. Het aantal Afrikaanse jongeren dat is besmet met HIV is de afgelopen jaren fors gedaald. Volgens onderzoek van de Verenigde Naties gaat het in tientallen landen zelfs om een daling met 25 procent. Dat is voor een groot deel te danken aan betere seksuele voorlichting aan jongeren tussen de 15 en 24, zeggen de onderzoekers. In Zimbabwe is de bezetting van een boerderij van een blanke Duitser opgeheven. De Duitse regering had gedreigd met strafmaatregelen als dat niet zou gebeuren. Tientallen aanhangers van president Mugabe hadden het bedrijf vorige maand bezet. Duitsland dreigde daarop 16 miljoen euro ontwikkelingsgeld niet over te maken. Het is voor het eerst dat Zimbabwe in dit soort kwesties toegeeft aan buitenlandse druk. Het weer, vannacht koelt het af tot 16 graden. Morgen is het broeierig warm bij maxima tussen 25 en 30 graden. In de loop van de middag meer bewolking en kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. je hoort, zie je het antwoord tussen de. every day is full of tired excuses, but it's too hard to say.